Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij politieachtervolging op de A12 is bij Gouda een gestolen auto gecrashed. De twee mensen die erin zaten zijn aangehouden. Een deel van de weg richting Utrecht werd afgesloten. In Noordwijk is de weduwe van biermagnaat Freddy Heineken overleden. Martha Lucille Heineken Cummings was 95 jaar. Bierbrouwer Heineken zelf overleed in 2002. De periode dat er in de beeld geen sneeuw lag is opgelopen tot 693 dagen. Dat is een record, meldt Weerplaza. Het oude record van een sneeuwdekloos tijdperk stamt uit de jaren 90. En het weer, zon, wolkenvelden en enkele buien. Het is 4 tot 6 graden. Tweede kerstdag, regen en veel wind. Well, you know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen. Comet, Cupid, Donner, Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all?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 You better keep your nose a red, red rose. You better keep your beak and You better keep your schnoz maroon because you will go down in history. I light a candle to our love. In love, our problems disappear tijd van het jaar met ZFM.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 radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red Christmas tree. I won't mean a thing if you're not here with me. I'll have a blue Christmas, that's certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing alright with your Christmas of wine. without you. I'd be so blue thinking about you. Decorations of red or green, Christmas tree won't mean a thing if you're not here with me.